van der Linde met het NOS-journaal. Na de mesaanval in een Britse trein gisteren verkeren nog twee slachtoffers in levensgevaar. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Bij de aanval raakten tien mensen gewond. In eerste instantie waren er negen mensen in levensgevaar. Er zijn twee mannen opgepakt, allebei Britten. Over hun motief is nog niets bekend. Volgens de politie is er geen reden om aan te nemen dat het om een terroristisch incident gaat. Politici hebben geschokt gereageerd op de mesaanval. Premier Starmer sprak van een afschuwelijk incident. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zitten bijna 60.000 mensen zonder stroom... na een Russische aanval op het elektriciteitsnet. De regio wordt bijna dagelijks geraakt door drones en raketten uit Rusland. In de winterperiode valt Rusland vaker stroomvoorzieningen aan om burgers te terroriseren. De Oekraïense gouverneur van Zaporizja zegt dat de verwoeste installaties zo snel mogelijk worden hersteld. Rusland meldt Oekraïense aanvallen op olieinstallaties bij de Zwarte Zee en Moskou. In Zuid-Tirol zijn bij de zoektocht naar de vermiste bergbeklimmers twee lichamen gevonden. Gisteren werd een groep van zeven Duitse toeristen overvallen door een lawine in de Italiaanse Alpen. Twee klimmers hebben het overleefd, drie lichamen zijn meteen geborgen. Een parkeergarage en een aantal winkels in Nieuwegein blijven vandaag dicht... omdat er scheuren in het plafond zijn ontdekt. Vanwege de scheuren werd gisteren al een deel van het plein voor het stadhuis afgezet. Volgens RTV Utrecht hadden beveiligers gezien dat er beton losliet. De problemen hebben ook gevolgen voor bezoekers van het ziekenhuis in Nieuwegein. De parkeergarage die nu dicht is fungeert als alternatief voor de garage bij het ziekenhuis...